Hmm. Ja, de Fortunes. En here it comes again. Ja, ben ik weer. Gelukkig. Ja, ik vind van wel. Misschien jij <laughs> helemaal niet. Nou, geloof ik niks van. We gaan lekker muziek draaien tot 12 eh, uur hier bij GoFM. En we hebben twee leuke onderwerpen in de show. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dus ik reken erop dat je bij me blijft tot 12 uur. En intussen, mooie muziek zoals ik al zei, van onder andere American Gypsy, Lady Eleanor. Goedemorgen, welkom bij de show. dancing beauty with a power I had my share of nightmares, didn't think there could be more than in wild ride usher with the lady Eleanor. She tied my eyes with ribbon of a silken ghostly thread. Gaze with troubled vision on an old four-post bed. What Eleanor had risen to kiss the neck below my head, and wouldn't come along with her to the land of the dancing dead? But it's all, it's alright, lady. loving beauty like a mother to a son. Like living, dying, seeing, being all rolled into one. All of the I heard some music playing in my bones. That same old song I heard for years reminding me of home. towards me, licking lips and tongues of fire. A host of golden demons screaming lust and base desire. And when it seemed for certain that the screams could get no higher, I heard a voice among the rest. just like the moon, rake Kracht 9, dat kun je rustig eh, stellen bij eh, Shirley Bessie als zij haar mond open doet en eh, zingt. Dit is toch wel, wel een tijd geleden dat ze het maakte uit de film Moonraker, James Bond film. Natuurlijk de title track. Lekker. En verder dus American Gypsy met Lady Eleanor. Straks gaan we het hier in de show hebben over sport en bewegen kan PTSS-klachten verminderen. We gaan erover praten met Jan Knaap. Hij is eh, aan de telefoon straks namens Sportfonds 55 Out en Fonds Gehandicapte Sport. Want dat is best wel een dingetje, PTSS. En het is mooi natuurlijk dat sport zou kunnen helpen.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 Samen in Face in the Crowd. En R.E.M. en Everybody Hurts. We zijn hier lekker aan de koffie. Ze hebben hier geprobeerd, eh, ja, weet dat, uh, cappuccino te maken. En <laughs> ze hebben ook geprobeerd een eh, takje daarin te ja, maken, weet je wel, met melk. Nou, ze, <laughs> het ziet er niet uit. Nou ja, er is nog wat eh, oefening nodig om dat net zo goed te krijgen als een barista. Want het ziet er nu echt niet uit. Maar de koffie is verder natuurlijk hartstikke lekker. En we hebben er vandaag pennywafelen bij. Ja, dat is ouderwets spul. Maar wel lekker met chocola en wafel natuurlijk. En eh, leuke muziek van eh, Elvis Presley. Hm. As the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? do we simply turn our heads and look the other way? little boy with the runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. through. And every time that we. Wat een lief liedje toch, hè? Minnie Riperton. Natuurlijk, met Love and You uit 1975. En daarvoor Elvis Presley in The Ghetto. Een onvergetelijke, zou je kunnen zeggen. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Jan Knaap is al aan de telefoon en Herman de Bruin zit er klaar voor. Hij gaat praten namens Sportfonds 55 Out en Fonds Gehandicapte Sport. Het gaat dan over sport en bewegen kan PTSS-klachten verminderen. En je weet het, PTSS is iets eh, heel naars. En je houdt het over als je iets vreselijks is overkomen. Je hoort het allemaal over een paar minuutjes al na Alison Moyer en All Cried Out. is een Mooie. All Cried Out. Och, dat is ook alweer lang geleden zeg. Eh, kijk even naar eh, de tekst op mijn scherm. 1985, alweer 1985, zo lang geleden. En het klinkt nog zo alsof het vandaag gemaakt zou kunnen zijn. Goed, eh, we gaan het weer eens hebben over innovaties. Want daar is ook ruimte voor hier bij GoFM. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De eerste thuisbatterij van de Nederlandse makelij die gaat in productie. Daarvoor is Twan Voice in de uitzending, medeoprichter van Charts. En wat dat precies is, dat hoor ik wel van hem. Eh, meneer Voice, welkom. Ja, dankjewel voor de introductie. Ja, eh, thuisbatterij. Wat bedoelen we met een thuisbatterij? We hebben allemaal batterijen thuis, toch? Eh, een thuisbatterij is een batterij die speciaal gemaakt wordt om eh, in bijzonder zonne-energie op te slaan. Eh, overtollige zonne-energie mhm. van overdag. En, en die over te heven naar de avond. Zodat je ook eh, s s'avonds en nachts groene stroom gebruikt ja, eh, daarmee schijnt het zonnetje 24 eh, uur eh, per dag. Ja, dus je kan het beter zelf opslaan. Dan kan je het ook zelf gebruiken op het moment dat je het nodig hebt. Ja, dat wordt, die, business case wordt steeds interessanter. er is nu inderdaad nog steeds de salderingsregeling. Dus de mhm. aankomende twee jaar kun jij wat je op jaarbasis opwekt wegstrepen tegenover je eigen verbruik. als de salderingsregeling eraf gaat, dan kan dat met een afgebouwd percentage. Dus heb je een, een vast contract, dan is de business case eh, nu nog heel erg klein. Heb je een dynamisch energiecontract, eh, wat steeds meer mensen hebben, eh, dan is de business case er nu al, omdat de energieprijzen ja, tot wel 70 cent kunnen verschillen, zoals afgelopen weekend. Ja, precies. En wie wat spaart, die heeft wat. Ja. ja. Ehm, die batterij, dat kost natuurlijk ook geld. Ja, ja. En hij is maar voor één dag beschikbaar, of kan je daar weken mee vooruit? Ehm, je wilt hem elke dag inzetten. Eh, dus een hele grote batterij in je tuin neerzetten. Ehm, dat is financieel niet zo aantrekkelijk. Het, het kan. Eh, eh, laat je een batterij op, nou die energie blijft er wel een, een half jaar in zitten. Of langer. Mhm, mhm. Ehm, maar ons doel is de batterij elke dag in te zetten. Dus overdag opladen en, en s'avonds ontladen op basis van je verbruik. Dus, dus ja, afhankelijk van hoeveel je verbruikt eh, kun je een, een deel eh, zelf eh, uit je batterij halen. En een deel zul je dan nog uit het net moeten halen. En in de winter is dat meer. Ja, ja logisch. Ja. Nou zijn jullie een start-up en die heet Charged. En daar zijn jullie een paar jaar geleden mee begonnen als een beetje de, de, degene die zeiden nou we gaan eens wat bedenken. Of, of waren jullie al bezig met uitvindingen? Ja, jaren geleden eh, begon het met een hobby. Ehm, want eh, ja, mijn achtergrond is elektrotechniek en dat vond ik heel erg leuk. En ja, Roeland, waar ik het samen mee doe, heeft een werktuigbouwkundige achtergrond. Mhm. Ja, eerst persoonlijke interesse en ja, om ons heen, huh, hoezo eh, batterijen om je energie op te staan? Ik kan toch gewoon salderen? Ja, maar toen vonden we het leuk. En nou, toen op een gegeven moment werd de business case steeds interessanter. dus we, deden, we deden grote installaties, eh, veel kilowatten en, en, en, en meer, meer kilowattuur. Eh, dat kostte een hele hoop geld en, en veel tijd om te installeren. En nou, toen was daar de drijf om het ook voor consumenten aantrekkelijk te maken. Dus de prijs van dat product moest omlaag. En, en er moest een instapmodel komen. En daar is sessie, uit die gedachte is sessie geboren. Dat is eigenlijk de prijs precies. Een sessie kost op dit moment eh, nog 2800 euro. Dus wij kopen onderdelen rechtstreeks in en we leveren rechtstreeks aan de consument. Maar je moet eerst wel die investering doen natuurlijk en dan ga je pas terugverdienen. Ja, ja, eh, dus, ja. Maar, ja, dus, eh, ja dus je kunt nu 20, 50 en 100 procent aanbetalen. En dan leveren we in kwartaal 1 beginnen we met, met uitleveren de eerste dit jaar nog. Ehm, nu zitten we wel in, in batch 2. <laughs> met deze aantallen. Dus ja, dat zal eind kwartaal 1 eh, worden. Dus het gaat even duren voordat jullie ze kunnen leveren. Of, of hebben jullie er genoeg liggen dat je zegt, nou als er eh, duizend of 2000 mensen komen, kunnen ze ook gelijk leveren? <laughs> nee, nee. nee, nee. Eh, <laughs> zo snel gaat het niet. Hè? Dus, dat kost een hele hoop werkkapitaal. dus een start-up. dus we gaan geleidelijk en gezond groeien. Eh, dus daarom hebben we nu ook gezegd, eh, oké, we gaan nu naar batch 2. Iedereen moet de aandacht eh, krijgen die die verdient. En als we nu opeens 2000 batterijen moeten installeren, dan ja, er zijn al handjes tekort. Ja. Misschien kunnen jullie wel even de website geven, want daar kunnen mensen meer op zien. En daar kunnen ze ook besteld worden, neem ik aan. Ja, ja klopt. Op sessie.nl, mhm. S-E-S-S-Y ja, eh, eh, vind je alles over, eh, over de sessie thuisbatterij. Ja, ik neem daar zeker even een kijkje. Ja, dat is zo. En dan denk ik dat het een heel mooi product is om in Nederland verder te verspreiden. Ook alleen al om de stroomkosten naar beneden te brengen. Wat we echt hard nodig is.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 And denk altijd, god, ze zingt uh, toonladdertjes. Soms word ik daar wel eens een beetje nerveus van. Maar het is wel lekker natuurlijk op de zondagmorgen bij GoFM. Um, ehm, Mariah Carey natuurlijk met eh, Open Arms. En Frank Sinatra, Good Old Frank met That's Life. Heb ik je al geweest op onze geweldige website www.go-rtv.nl. Daar staat het laatste nieuws op. Ook vandaag weer. Ze hebben er net weer wat bij gezet. Dus er is wel wat te lezen op onze website. Zo ook de agenda. Ik ga straks even in de agenda kijken of er wat leuks te doen is vanmiddag. Ook voor mezelf. Want zo egoïstisch ben ik natuurlijk ook wel weer op zo'n zondagmorgen. Dus... Eh, kijk maar gewoon op www.go-rtv.nl. washing machine.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 Paul de Leeuw met een zeer troostrijk lied, De Steen. Geweldig was natuurlijk van uh, Vermeulen. Hè? Maar ja, die was al overleden voordat eh, Paul de Leeuw dit prachtige nummer zong. Verder hoorde je de Nits en Red Tape in de show. Kijk eens even naar de klok. Het is al 11 minuten voor elf. Wat gaat de tijd snel? Een beetje een carnavalstijd zou je bijna zeggen. Wat gaan we doen? Oh, we gaan nog meer muziek draaien. En straks hebben we eh, het volgende uur trouwens een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En vroeg u het hemd van het lijf. Nou, niet letterlijk. Uh, en wat dat uh, te betekenen heeft, dat hoor je straks dus over, nou zeggen ze een minuut of veertig.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 El Amor natuurlijk. Maar nu een mooie Franse uitvoering van Daniel Guichard. La Tendresse. En daarvoor Mika Paris met Juan Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GoFilm. Zometeen het nieuws. Ja. Wat mededelingen. En daarna ben ik bij je terug. En eh, dan gaan we wat meer tempo maken. En natuurlijk een stuk gezelliger nog dan nu. Dus blijf vooral hier bij GoFam. Tot aan het tijd zijn, zal ik maar zeggen. En eh, het nieuws. Een mooie van Tok Tok. Een mooie herinnering. Luister mee naar Living in Another World. Tot zometeen. There's no sense in running.